Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oud-minister Klink is niet beschikbaar CDA te gaan leiden. Hij noemde in Nieuwsuur minister van Financiën De Jager een voortreffelijke kandidaat voor die functie. De Jager heeft bij herhaling gezegd dat hij geen partijleider wil worden. Maar volgens Klink is die qua persoonlijkheid, integriteit en optreden een ideale kandidaat. Als De Jager het niet wordt, moet er een nieuwe generatie komen om het CDA te leiden, vindt Klink. Demissionair premier Rutte heeft in de Tweede Kamer met instemming gereageerd op de afgesproken bezuinigingen. In het debat over het akkoord prees hij minister De Jager en de vijf fractieleiders. Volgens hem is de gang van zaken ongekend in de parlementaire geschiedenis. In het akkoord staat onder meer dat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat, dat het ontslagrecht wordt versoepeld en de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Ambtenaren krijgen geen loonsverhoging en de hoge inkomens moeten een crisistarief betalen. De accijns op alcohol en tabak gaat omhoog, net als de BTW. De meeste winkels van C1000 gaan verder onder de naam Jumbo. Dat heeft de Jumbo-groep bekendgemaakt. Bij de overname in februari zei Jumbo nog dat de naam C1000 zou blijven bestaan. Maar daar komt het bedrijf nu van terug. De komende jaren worden 300 C1000 winkels omgebouwd tot Jumbo. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van Spanje met twee stappen verlaagd. De A-status is veranderd in BBB+. Hoe lager de kredietwaardigheid, hoe meer rente een land moet betalen om geld te lenen op de kapitaalmarkt. S&P waarschuwt voor een verdere verlaging omdat de economische vooruitzichten voor Spanje slecht zijn. S&P verwacht dat de Spaanse overheid veel geld zal moeten steken in de wankele banksector. Prins Willem-Alexander viert vandaag zijn 45ste verjaardag. Hij doet dat in huiselijke kring samen met prinses Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane. Maandag is Willem-Alexander met zijn vrouw bij de viering van Koninginnedag in Renen en Venendaal. En het weer vannacht wolkenvelden, het wordt een graad of 8.